Twee uur door Almegens met het NOS-journaal. Bij een brand in een varkensschuur in Achterdremt in de Achterhoek... zijn zeker 700 dieren omgekomen. De brand brak gisteravond rond half elf door nog onbekende oorzaak uit. Brandweerkorps uit de wijde omgeving rukte uit om de vuurzee te bestrijden. Rond middernacht werd het zijn brandmeester gegeven. Bij de brand in Achterdremt is asbest vrijgekomen. Volgens de brandweer bleef het beperkt tot het terrein van het varkensbedrijf... waardoor er geen gevaar is geweest voor de omgeving. De tijdelijke machthebbers in Libië hebben de macht overgedragen aan een pas gekozen congres. Dat is bekendgemaakt door de Nationale Overgangsraad, die Libië sinds de val van dictator Gaddafi regeerde. Het congres moet nu gaan zorgen voor een regering, een kieswet en een nieuwe grondwet. Vorige maand stemden de Libiërs voor het congres. Verkiezingen werden gewonnen door de liberale alliantie van nationale krachten van Mahmoud Jibril. Behalve de computers van de gemeente Weert zijn ook die van de gemeenten Den Bosch en Borselen besmet met een computervirus. Om het virus te verwijderen zijn de netwerken van de drie gemeenten helemaal afgesloten. Het virus dat de gemeente Weert en waarschijnlijk ook Den Bosch en Borselen heeft getroffen is een zogeheten Trojaans paard. Een ogenschijnlijk onschuldig programma dat door gebruikers wordt geïnstalleerd waarna anderen kunnen meekijken in de computer. Het zou gaan om een nieuwe variant van het SASV-virus dat niet door virusscanners is opgemerkt. Nederland zet aanzienlijk minder asielzoekers uit dan de Tweede Kamer denkt. In ruim de helft van het aantal gedwongen uitzettingen dat minister Leers noemt... gaat het helemaal niet om asielzoekers, maar om illegalen die bij de grens zijn tegengehouden. Zo meldt Nieuwsuur. Tweede Kamerleden zeggen dat ze zich misleid voelen. Een woordvoerder van het ministerie laat weten dat de cijfers in het rapport gewoon kloppen.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 Spelen op de viool. Een nummer dus, onder de titel Tonight I Will Be Lonely Too. Een opname van de zangeres uit 1995. En daarmee wens ik je hele goede nacht en welkom tot 6 uur bij een nieuwe aflevering van De Nacht Klinkt Anders. Alison Krauss, eh, om het daar nog even over te hebben... die werd in de jaren 90 bekend... omdat ze ineens eh, met een plaatje kwam... en daarin coverde ze een hit uit de jaren 60. En het ging allemaal om dit nummer. En ik laat je nog eens keer het origineel horen... De Foundations uit Groot-Brittannië. gezelschap was meer Buttercup's. Ze hebben niet zo lang bestaan. In 1967 kwamen ze bij elkaar en in 1970 toen werd de stekker eruit gehaald. Bij de Foundations, want dat was de band die je hoorde. Dit wordt een eigen opname, 6 juli, jongstleden. Toen was zij in de vroege ochtend te gast op 3FM. Het programma van eh, Timo Perlin, die toen Giel Bede verving. Ik heb het over Michael Kiwanuka. Hoor hem hier met Tell Me A Tale. Eh, om een uur of negen in de ochtend is eh, opgenomen. Deze opname van eh, Michael Kiwanuka die je hoorde. Ja, om negen uur s ochtends voor een popmuzikant. Nou, <laughs> kom er maar eens om. Meestal is dat dan aan het eind van de dag. Uh, maar zo s ochtends vroeg muziceren in de studio... dat is niet eh, een usance bij een popmuzikant. Maar hij deed toch maar eventjes mooi wel. Michael Kiwanuka, 6 juli zo, jongsleden in de vroege ochtend... te gast bij 3FM, Timo Paralin, die het programma van Giel presenteerde. En hij zong daar dit nummer, Tell Me A Tale. Een nummer dat je ook terug kan, vinden, kan vinden... maar dan een andere uitvoering, gewoon de plaatopname, zou ik maar zeggen. Eh, dat kan je terugvinden op Home Again. Dat is het meest recente album, het debuutalbum van Michael Michael Kiwanuka. De man komt naar Nederland toe. Het zal nog eventjes duren. Tegen die tijd zijn de blaadjes van de bomen gevallen. Dan is het half november geweest. Hij komt namelijk eh, naar de Benelux Ik zal maar even wat ruimer nemen. 23 november zal hij een optreden geven in Brussel, in Cirque Royal. En een dag later is hij in het Utrechtse Tivoli om uiteindelijk 25 november zijn Benelux tournee af te sluiten in de Rotterdamse Doelen. Daar vindt dan het Songbird Festival plaats. Dit is Nacht Anders, de Varen op Radio 1. ik ook. Het kwam uit 1962, joh. Dat het duo Dick en Didi die hadden toen een hit met dit uh, Tell Me. Blijf nog even bij dat eh, thema hangen van eh, vertellen. Vertel het aan mij. Ehm, maar ik wil nog even kwijt dat je in ieder geval gedurende de nacht ook kan twitteren. Niet alleen gedurende de nacht, kan je hele week doen als je er zin in hebt. want we hebben ook een, een Twitter-account aangemaakt, zeer onlangs. Nacht klinkt. En dan moet je de letter en gebruiken en het cijfer 8 voor nacht. Nacht klinkt en je kan gezellig twitteren. En alles eh, vragen en zeggen over dit programma. De nacht klinkt anders bij de VARA. Tell me 90, de LP Weekend Dance. En daar is eh, veel muziek te horen van uh, Genesis. Uitsluitend muziek van Genesis op eh, die cd Weekend Dance. Genesis hier nog met Phil Collins. En na de release van dat album, nadat hij goed verkocht had... besloot hij er een punt achter te zetten. Niet achter zijn carrière, maar wel die carrière in de samenwerking met Genesis. Tell Me Why, dat hoorde je. En dat hoor je nu ook. 27 februari 1964 in de Abbey Road Studios in Londen. Je hoorde de stemmen van John Paul, George en Ringo. Tell Me Why, En omdat dat eh, later gebruikt zou worden in de film A Hard Day's Night. En vervolgens ook zou verschijnen op de LP met die titel A Hard Day's Night. De Beatles dus. Dit is een Nederlandse band, de band Houses. said you felt so happy you could die. Told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But there was love, and it's unique, I still remember. van deze Nederlandse band Houses. Noemen ze, zich, ze noemen ze zich, coverden. 12 september, toen waren ze te gast bij het ochtendprogramma van eh, Gil op 3FM. Toen coverden zij de hit van Gucci, Somebody That I Used To Know. Later in dit programma, in dit uur, krijg je Wim de Biet te horen... in een sketch waarin hij zijn typetje Dirk naar voren haalt. En dat over eh, een klein kwartiertje ongeveer. Dus als je naar bed zou willen gaan, zou zeggen... wacht nog even, want da dadelijk dan nu toen komt Dirk langs. Uh, als Wim van de Biet dus. <laughs> I don't believe it. Don't touch me. Hey Ray. Hey Sugar. Tell them who we are. Well, we're big rock singers, we got golden fingers, and we're loved everywhere we go. That sounds like us. We sing about beauty and we sing about truth at $10,000 a show. Right. We take all kind of pills to give us all kind of thrills, but the thrill we've never known is the thrill that'll get you when you get your picture on the cover of the Rolling Stone. Rolling Stone. Wanna see my picture on the cover? Stone. Wanna buy five copies for my mother? Yeah. Wanna see my smiling face on the cover of the Rolling Stone? That's a very, very good idea. <laughs> I got a freaky old lady named a cocaine kitty who embroiders on my jeans. I got my poor old gray-haired daddy driving my limousine. Now it's all designed to blow our minds, but our minds won't really be blown. Like the blow that'll get you when you get your picture on the cover of the Rolling Stone. Rolling Stone. Wanna see our pictures on the cover? Stone. Wanna teenage blue-eyed groupies who do anything we say. We got a genuine Indian guru. He's teaching us a better way. We got all the friends that money can buy, so we never have to be alone. And we keep getting richer, but we can't get our picture on the cover of the Rolling Stone. Uh-huh. Rolling Stone. Wanna see my picture on the cover? about cover of a Rolling Stone. Ain't the cover of a Rolling Stone. And the music on my radio ain't supposed to make me feel alone. What a drag to know. I'll have to learn to let it go. Show me something I can be. Play a song that I can sing. Make me feel as I am free. Someone come speak for me. With a celebrating broken things, I don't want a world tell something isn't right when all your heroes are in black and white. What a drag to say. At least I still have yesterday. Show me something I can be. And play a song that I can sing. Make me feel as I am free. speak for me. mad about it. I'm not mad about it. But I'm not that mad about it. Just show me something I can be. Play a song that I can sing. Make me feel as I am free. Someone come speak for me. can't speak for me. Someone come speak for me. Dat is een mooie, die is te vinden op Born and Raised. the cover of Rolling Stone. <laughs> Maar dat is niet de titel. Ain't the cover of a Rolling Stone. Die had je voor de nummer, hoorde je namelijk uh, eh, Dr. Hook in de Medicine Show. Dit heet Speak For Me en het is te vinden op, uh, wat ik al zei, Born and Raised. En dat is de meest recente cd die heel goed verkoopt. Staat in de album Top 100. De nieuwe cd van eh, John Mayer. En dadelijk, dan is het zover, dan hoor je Dirk drie keer achter elkaar. Wim de Bie als uh, Dirk we. Maar ik laat je eerst nog even genieten van een paar uit 1983. Het was de debuutsingel voor de Style Council met Paul Weller in de hoofdrol. streets nothing to you. You believe above it. Hallo? Is er iemand? En ook even in deze microfoon. Hallo? Hallo, is er iemand? Ja, het is zo, ik ben gevraagd om hier te komen door de heer De Bie. Hallo? Ha, die Dirk! God, God, ik schrik bij eigen de kleren. Dag Dirk. Eh, ben jij daar, De Bie? Ja, Dirk, achter die grote ruit. Eh, Oh ja, joh, joh, nee, wacht even, Joh! Nee, er stond er een, uh, een grote vogel verschrikken met zijn armen te maaien. Dat ben ik, Dirk. Oh joh, dat wacht ik wel. het is zo, ik heb je gevraagd naar de studio te komen. Ik maak een cd met Nederlandse liederen. Oh, Nu wilde ik van jou een ouderwets drinklied. Weet jij eh, dat? Oh, een, een, eh, een drinklied? Ja. Kun je dat zelf niet bedenken dan? Dat is het probleem, Dirk. Ik drink niet. Oh, hij, drinkt niet. Ik kom nooit in cafés, dus ik <laughs> ken geen drinkliederen, begrijp je De Bie drinkt niet. Nee. Nou, dat heb ik nog altijd al gedacht, hè. Die de Bie, is de droogkloot van de service to water. en <laughs> dat is ook zo'n Piet, die nou dood is uit zijn dak gehad. ik wist het wel. Daar gaat het nou niet om, Dirk. Zou jij me aan een drinklied kunnen helpen? Eh, dat. nou, even kijken. Een ouderwets drinklied. Ja, een ouderwets drinklied. Eh, eens kijken, wat zingen we in het café allemaal? Eh, nou ja, als ze gaan sluiten, dat is heel ouderwets. Eh, dan zingen we wel eens van, we gaan nog niet naar huis, ken je dat? Oh, heel ja. ouderwets, we gaan nog niet naar huis, nog niet, nog nee, langer niet. Nee, Dirk, dat bedoel ik niet. Er moet drinken oh, ja. voorkomen. Het moet nou over ja, drinken gaan, hè? Ja, daar zou ik eventjes over moeten naplakken, denk ik. Dat weet ik zo gewoon niet, hè. maar ik heb hier een hele mooie kantine gezien. Zal ik eventjes doorgaan zitten, even nadenken? Dat is goed, Dirk. Ga jij nadenken? Dan neem ik even ja, wat dat is goed. op. Eh, kan ik daar wat bestellen? Tuurlijk, laat je consumptie maar op mijn naam zetten, oh, joh. Oh, ja, ja Ja, dat klopt. ik ben eigenlijk medewerker al deze centij geworden, of niet? Zo is het, Dirk. Ja, Nou, dat is goed. Dan ga ik eventjes naar de kantine en dan kom ik met een drinkje terug. Nou, dan zou je... Goed, Dirk. Tot zo, joh. Ah, die, die drinkt niet. Nee, dat heb ik altijd wel gedacht. Wat een droge... helemaal uit. Hallo Debbie, ben je hoor? Ja Dirk, en? Nou, ik heb een drinklied hoor. Goed nou, Het is echt dat je zegt, een, eh, een heel ouderwets drinklied. Het is gewoon stom dat ik daar niet eerder op kwam mee. Fantastisch Dirk, zullen we het meteen opnemen? Eh, nou dat is goed. Laten we dat maar meteen doen hè. Prima. De band loopt Dirk, ga je gang. Uh, Candy? Ja, ga je gang, eh, doe dat is goed hè. Nou, dan gaat hij. Eh, 1, 2, 3, 4. Ik heb een met al op de tafel gejet. Ik heb een potje, potje, potje, potje bier, al op de tafel gezet. Eh, dit is niet nee, wacht helemaal... Nee, is nog niet ja. afgelopen. Oh, sorry. Nu volgt het tweede couplet. En van dat potje met bier en van de potje, potje, potje, potje bier al op eh, nou, de tafel gezet. nou volgt de Dirk, hallo, Dirk, Dirk, dit is niet goed hoor. Nee, het is heel ouderwets, maar dit is het beroemde oh, potje met vet. dit is het potje met vet, weet je wel. Oh, dat is het potje met vet? Ja. Oh, stom, ja, toch al stom. Ja. Dat is het potje met vet. En dat werd op de tafel dat gezet. werd op de ja, natuurlijk, dat remp ook. Vet gezet, bier. En eh, bier? bier en gezet, dat rijmt dat niet. rijmt niet, precies, nee. Dirk. Oh, wat stom. Dat is ja, een potje met vet, hè? hè? Ja. ja, en een potje met vet, dat kun je ook niet drinken. Nee, dat ook niet. Nou ja, het kan wel. Maar eh, dan sta ik niet voor de gevolgen in. He, de bieren worden zoiets als... Eh, ik drink een potje met vet. Eh, moet je kijken in het closet. <laughs> Hè? de wat zeg, we niet hebben. Heb je geen ander drinklied? Uh, Nou, dan zou ik eens even moeten nadenken weer, Eh, Zet de bies, zal ik nog even naar de kantine gaan? Dat is goed, hey. Erik. Doe dat. Hey, dan ben ik zo terug met een konja van een drinklied. Want ik weet er wel een, even goed nadenken. Hè. Ja. Dan kom ik zo terug, hè, Louis. Goed. Goed, joh. Ja, tot zo, hè. Dan helemaal hier. Op de tafel gezet, potje bier op de tafel gezet, dan rijmt niet potje vet. Does he love me? I want Eh, hallo, hallo, hey, de bietje, oude blauwe knopen. Eh, ja, Dirk. Nou, ik heb een drinklied voor je, jongen. Het ah. is echt dat je zegt een ouderwets drinklied. Hè? Er komt drinken voor en het ramp. Dus wat nou, wil je nou, nog meer, hè? Geweldig, ik ben zeer benieuwd. Zullen we het meteen opnemen, uh, Dat is goed, dat is goed. Laten we het er meteen maar op kwakken, hè? Oké. dan mag ik zeker zo weer even naar de kantine nemen komen als het erop staat. Tuurlijk, ik trakteer, Gaan we weer naar de kantine. Ja, natuurlijk. Eh de band loopt. Kent Ja, ga je gang, nou, Dirk. Doe maar. Moet je horen. 1, 2, 3, 4. Ik drink een potje met bier. En ik heb veel plezier. Ik denk een potje, potje, potje, potje bier. En ik heb veel plezier. Uh, Dirk, sorry. ik wil maar... niet afgelopen, wacht nou. Oh, oh, ja. Nou volgt er weer wat gemier. Over dat potje met bier. Ik denk een potje, potje, potje, potje bier. En dat geeft veel plezier. Uh, nou ben ik tierenlier. Van die potjes met bier. En van die potjes, potjes, potjes, potjes bier. Maar ik heb veel plezier. Nou komt couplet nummer vier. En van de potje met bier. En van de potje, potje, potje, potje bier. En dat geeft veel plezier. Hé, de wie? Is dat een ouderwets drinklied of niet? Ja hoor. Is het genoeg zo? Meer dan genoeg. Je wordt bedankt voor je eh, medewerking. Nou, graag gedaan. En uh, dan wou ik nou naar de kantine, want je hebt me nog een potje bier beloofd. Ja, eh, dat is nou, waar. eerlijk ja. is eerlijk, ja, dat is waar. Dus van, dan krijg je van... Hey de bie, ach versier. En nog een potje met, bier. Ja hoor, komt nog in Nog een potje, potje, Goed.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 In de jaren zestig het It's in His Kiss. En Louis Bonfa, die speelde op zijn gitaar Sevilla. En dat is dan een eh, lied, een compositie die aan de basis heeft gestaan... voor Somebody That I Used To Know. Van Gauthier, wat ik al eerder liet horen dit uur van de Nederlandse band Houses... Lowlands komt eraan. Het komend uur, het komend programma moet ik zeggen... hoor je nog een aantal artiesten die daar zullen optreden. Ook volkslagen onbekende artiesten. Minder eh, onbekend is degene die nu gaat horen. Je hoort Anne Brun samen met José González. En de nummer Worship. En als dat afgelopen hoor je Dorald Megens met het laatste nieuws. You never worship. never worship your life. You never worship. You never worship your life.